Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Leden van de Braziliaanse veiligheidsdiensten zijn medeplichtig aan de bestorming van overheidsgebouwen in Brazilia afgelopen zondag. Dat zegt president Lula. Die aankondigde alle fanatieke aanhangers van zijn voorganger Bolsonaro te zullen verwijderen uit de veiligheidsdiensten. Zondag drongen aanhangers van Bolsonaro het parlementsgebouw, het Hoge Rechtshof en het presidentiële paleis binnen. Lula zegt ervan overtuigd te zijn dat leden van de veiligheidsdiensten de deur van het paleis hebben geopend voor de demonstranten. Omdat de deur volgens hem niet beschadigd is. Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil wist al in de jaren 70 de opwarming van de aarde nauwkeurig te voorspellen. Uit een eigen onderzoek bleek dat de temperatuur elk decennium met 0,2 graden zou stijgen. Dat schrijven klimaatwetenschappers in het tijdschrift Science. De voorspellingen van ExxonMobil waren in sommige gevallen zelfs preciezer dan die van overheden en academici. Toch bleef het olieconcern twijfel zaaien over de betrouwbaarheid van klimaatmodellen, staat in het Science-artikel. In 2013 zei topman Tillerson nog dat de modellen niet competent zijn en dat er veel onzekerheden zijn. Het Britse Royal Mail is gehackt door een collectief dat banden heeft met Rusland, schrijft de Telegraph. Door de hack kan het postbedrijf sinds gisteren geen brieven en pakketten naar het buitenland versturen. De Telegraph wijst naar hackerscollectief Lockbit, dat volgens cyberexperts leden heeft in Rusland. Op welke bronnen de krant zich baseert is onduidelijk. Royal Mail heeft nog niet gereageerd op het bericht. Het bedrijf heeft wel experts in de arm genomen die de zaak onderzoeken. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Minima rond 7 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral in het noorden ook buien. Het waait opnieuw flink, met aan de kust kans op zware windstoten. En het wordt 8 of 9 graden. In het weekend regent het weer van tijd tot tijd, vooral op zaterdag.